Wij ziekenhuizen hebben de, de mogelijkheid om die vaccins goed te bewaren, goed uit te delen. En ik zou graag een oproep willen doen dat er snel besloten wordt om dat naar die ziekenhuizen te sturen, zodat die ziekenhuizen dat goed kunnen doen. En zo hopen ze dat minder personeel ziek thuis komt te zitten en de zorg het minder druk krijgt. Er zouden enkele tienduizenden medewerkers ingeënt moeten worden. Minister De Jonge wil pas volgende week reageren. Het is erg veel puzzelen en hij komt er later op terug. Er wordt nog altijd gezocht naar vermiste mensen in Noorwegen na de aardverschuiving in de buurt van Oslo. De zoektocht is hartstikke moeilijk, omdat het nog erg gevaarlijk is, zegt correspondent Rolien Kreton. Gisteravond nog zijn er verschillende huizen die zijn ingestort. In totaal zijn 40 eh, woningen weggevaagd. En dit is dus een eh, gevaarlijk gebied voor reddingswerkers. Er zijn nog 10 mensen vermist. Denemarken en Zweden helpen nu ook mee een groot deel van de Ardennen in België zit op slot voor dagjesmensen. Er is de laatste dag, dagen een dik pak sneeuw gevallen en het lokt een hoop wandelaars naar het gebied, ook uit Nederland. Ook deze man uit Limburg was wel klaar met het binnenzitten. Hij trok erop uit met zijn gezinnetje. Nou, eh, vooral alles dicht is en zo, ja, moet je kijken naar wat wel mogelijk is. Zoals mijn zoon is voornamelijk eigenlijk het liefste buiten. Die eh, kun je niet binnenhouden, die komt met de jas aan, die wil erop uit. Dus ja, ik bedoel, eh, dat, dit, dit kan wel. Geniet ervan, zolang er nog kan. Dankjewel. Van jullie ook een hele goede route. Ja, ja. En een gezond 2021. Lief bedoeld, maar de gouverneur van het gebied is er klaar mee. De wegen richting de Ardennen zijn het hele weekend afgesloten, net als de parkeerplaatsen daar. Krijg je het weer nog? Het is een grijze oudjaarsdag. In het noorden schijnt af en toe de zon, in het zuiden valt af en toe een bui het is een graad of 4. Rond middernacht is het op de meeste plekken droog en het gaat licht vriezen vannacht. Morgen is het ook droog en dan is het 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt, hier ben ik Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van stijl. Met kerst ben ik alleen.